dan zo ver? Wat ging het toch snel? Ik hoor nog wat ze zei, later nou, trouw ik met papa. Maar dat is nu voorbij, er staat een man voor de deur. Die komt daar halen met bloemen is en ze blijft mijn kleine meid. En weet dat ik altijd zal helpen. Gaat het wat minder, dan sta ik voor je klaar. En zuinig op mijn meisje, beste jongen, dat is alles ik van je vraag. Ik heb een hele grote mond, maar haar kamer staat wel leeg. Als niemand mij nu zag, zou ik huilen. Ik moet je laten gaan, ze moet gelukkig zijn. Beste jongen je moet me beloven. Wees zuinig niet mijn Laat haar leven zoals zij dat verdient. Ook al heeft ze dan voor jou te gekozen. Ze is en ze blijft dat is alles wat ik van je vraag. Wij zuinig op mijn meisje, beste jongen. Vooral wanneer ik er straks niet meer ben.